5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Baton Rouge, drie agenten doodschoot, was een veteraan van het Amerikaanse leger. De 29-jarige Gavin Long, een zwarte Amerikaan, diende vijf jaar in het korps mariniers... en hij was zeven maanden op missie in Irak. Hij verliet het leger in 2010. Long woonde in Kansas City, zo'n 1100 kilometer ten noorden van Baton Rouge. Hij plaatste de afgelopen week meerdere video's... waarin hij onder meer zegt dat zwarte Amerikanen moeten terugvechten. De moord op vijf agenten in Dallas noemt hij gerechtigheid. Begin deze maand waren in Baton Rouge felle protesten... nadat de zwarte cd-verkoper Elton Sterling was gedood door politiekogels. President Obama heeft de aanval scherp veroordeeld. Er is geen rechtvaardiging voor geweld tegen de politie, zei hij. Boris Johnson heeft op zijn eerste internationale reis als minister van Buitenlandse Zaken een noodlanding moeten maken. Zijn vliegtuig kreeg op weg naar Brussel technische problemen. Het landde op het vliegveld van Luton ten noorden van Londen. Wat er precies mankeerde aan het toestel is niet bekend. Johnson was op weg naar Brussel voor een etentje met EU-buitenlandcoördinator Mogherini. Dat ging niet door, maar de twee hebben elkaar later op de avond alsnog ontmoet. Een internationale trein van Amsterdam naar Berlijn heeft in Duitsland urenlang stilgestaan vanwege een defect aan de locomotief. De reizigers moesten in de trein wachten op een nieuwe. Dat duurde uiteindelijk 3,5 uur. Al die tijd werkte de airconditioning ook niet en daardoor liep de temperatuur in de trein flink op. Vijf reizigers kregen gezondheidsproblemen. Twee van hen zijn bij aankomst in Berlijn opgenomen in het ziekenhuis. Kroatië heeft verrassend de halve finales bereikt van de Davis Cup tennis. De Kroaten bogen een 2-1 achterstand tegen de Verenigde Staten gisteren om in een 3-2 overwinning. Marin Silic en Borna Koric wonnen hun partijen tegen John Isner en Jack Sock. In de halve finale spelen de Kroaten tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Groot-Brittannië en Argentinië.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 Each time the wind blows... I hear your voice, so I call your name. Whispers in the morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel. This thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you.